9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte ziet geen enkele mogelijkheid om de coronamaatregelen voor de horeca op korte termijn iets te verruimen, zoals verschillende partijen willen. Rutte noemt het onverantwoord omdat er dan meer mensen op straat komen. Volgens hem kan de zorg een nieuwe piek in de besmettingen niet aan. De meeste basisschoolleraren zijn blij dat ze vanaf 11 mei weer voor de klas kunnen staan, al is het voorlopig nog een halve klas. Maar er is ook een grote minderheid die zich zorgen maakt, zeggen de onderwijsvakbonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerkrachten die zwanger zijn, die op leeftijd zijn... of die een partner hebben met een zwakke gezondheid. In een peiling van het lerarencollectief onder 9000 leerkrachten... zegt 64% positief te zijn over de heropening. 27% is negatief en 10% weet het nog niet. Het lerarencollectief vindt dat niemand mag worden gedwongen om voor de klas te gaan staan. Veel scholieren kunnen niet goed genoeg lezen om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij. In een rapport van de onderwijsinspectie staat dat van alle 15-jarige scholieren bijna een kwart de strekking van een tekst niet begrijpt. In 2003 was dat nog maar 11 procent. Nederland scoort daarmee slechter dan veel andere landen. De achteruitgang komt volgens het rapport doordat veel scholieren lezen zien als tijdverspilling. Ook het aantal excellente lezers neemt af. De grote natuurbrand in de Deurnense Peel in Brabant heeft al zeker 400 van de 1000 hectare verwoest. Volgens de brandweer is het de grootste brand in Nederland in 40 jaar. De veenbrand is moeilijk te blussen omdat het vuur ondergronds verder gaat. Ook in Limburg woedt nog altijd brand in Nationaal Park de Mijnweg. Door de koolmonoxide in de lucht mogen de 4200 geëvacueerde inwoners van Herkenbos nog niet terug naar huis. Het weer. De wind gaat liggen. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen veel zon en 20 tot 23 graden. Later meer sluierwolken en aan de kust een koude zeewind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.